11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De EasyJet-piloten uit Amsterdam leggen vrijdag het werk neer. De staking begint om middernacht en duurt 24 uur. Het is de tweede keer dat de piloten het werk neerleggen. Ze eisen meer rusttijd tussen de vluchten, een beter pensioen en doorbetaling bij ziekte omdat EasyJet bij de vorige staking buitenlandse bemanningsleden inzette... gaat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers nu langer staken. Volgens de pilotenvakbond probeerde EasyJet de vorige staking te breken... door die inzet van buitenlanders. Daarom spannen de piloten ook een kort geding aan. De staat Rio de Janeiro krijgt 750 miljoen euro noodsteun van de overheid. Het geld is bedoeld om de infrastructuur en veiligheid voor de Olympische Spelen op tijd op orde te hebben. Onder meer een belangrijke metrolijn is nog niet klaar. Vorige week had de gouverneur van de staat de financiële noodtoestand uitgeroepen. Hij zei dat er een totale ineenstorting dreigt. De kas van de staat is leeg door de aanhoudende recessie en lage olieprijzen. De Olympische Spelen beginnen 5 augustus. Het Europese vluchtelingenbeleid levert gevaar op voor agenten en burgers, zegt de Europese politiebond. Veel agenten zeggen in een peiling van de bond dat ze het gevoel hebben dat politici wegkijken van de problemen en dat ze aan hun lot worden overgelaten. Vooral politiemedewerkers uit Duitsland en de Balkanlanden klagen dat ze steeds meer te maken krijgen met agressie en geweld door de komst van vluchtelingen. De bond roept Europese instanties op om snel maatregelen te nemen. Dierenactivisten hebben in Zuid-China tientallen honden gered. Die zouden worden verkocht om opgegeten te worden tijdens het jaarlijkse hondenvleesfestival. De activisten gingen naar een markt om daar honden op te kopen... om ze daarna naar een veilige plek te brengen. Op het festival is veel kritiek. Duizenden honden worden soms op een gruwelijke manier afgemaakt om daarna op de barbecue te belanden. Het weer geregeld zon, in het zuiden wat wolkenvelden. Het wordt 23 tot 26 graden. Later vandaag wat buien, komende nacht zwaardere buien, soms met onweer. Morgen overdag wordt het 25 tot 31 graden. Met later op de dag opnieuw forse regen- en onweersbuien. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 naar Amsterdam bij Inbrugge 5 kilometer. A9 richting Alkmaar tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velzen 3 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 3 kilometer file door een kapotte auto.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 tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Balla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena.